Annette Schut met het NOS Journaal. De afrit Vinkenveen op de A2 vanuit Amsterdam is vanochtend door de politie een tijdje afgesloten. Volgens de politie was er een bommelding gedaan. Er zouden explosieven zitten onder auto's van gevangenismedewerkers in Westzaan. De politie controleerde daarom auto's op een parkeerplaats bij Vinkenveen. Even na half tien was de afrit weer open. Of er iets is gevonden wil de politie niet zeggen. Rapper Ali B. vindt dat er te veel aandacht is voor zijn houding in plaats van voor de feiten. Hij zei vlak voor het begin van het hoger beroep in zijn zaak dat dit helemaal verkeerd is uitgepakt. Het gerechtshof in Amsterdam buigt zich komende week drie dagen over de zaak. Ali B. werd bijna twee jaar geleden veroordeeld voor verkrachting en poging tot verkrachting. Zowel hij als het OM ging in beroep. Het OM wil dat hij voor twee andere zaken ook wordt veroordeeld. De rapper zelf pleit voor volledige vrijspraak. Opnieuw zijn vannacht twee plofkraken gepleegd. Het gebeurde bij pinautomaten in Landsmeer en Badhoevedorp, twee plaatsen rond Amsterdam. In beide gevallen werd het gedeelte waarin geld kan worden gestort opgeblazen. Vrij snel na de explosie in Landsmeer werden twee verdachten aangehouden. Of er bij de plofkraken iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Ook gisternacht werden twee plofkraken gepleegd. Die waren in Laren en Amsterdam. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vier incidenten. Memphis Depay komt definitief niet in actie in de oefeninterland van Oranje deze week. De spits van Corinthians raakte zondag geblesseerd. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de wedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador. Het weer, veel bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 11 graden in het noorden en mogelijk 16 in het zuiden. Komende nacht regen en veel wind. Morgen dan buien met kans op onweer of hagel. Dan wordt het maximaal 9 graden.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 That don't impress me much. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but how you got the touch? Now don't get me wrong. that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I'm on the floor. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Here I come. Cause I can help you. I can understand. FM. another better time. find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no.